Het vrachtschip vol met auto's staat nog steeds in brand. De burgemeester van Ameland maakt zich grote zorgen. Dingen waar ik direct aan denk is eh, wat zit er los op dat schip, wat kan aanspoelen. Wat zit er in dat schip, bijvoorbeeld olie, wat voor vracht zit erin. Uh, kan dat leiden tot gevaarlijke stoffen op de eilanden. Dat dat soort dingen denken we dan Het vuur ontstond waarschijnlijk doordat de accu in een van de elektrische auto's in brand vloog. Het ministerie van Onderwijs heeft een aantal particuliere opleiders zoals NCOI en LOI een boete gegeven. Ze zouden honderden diploma's hebben uitgereikt die helemaal niet worden erkend. Mensen deden daar in, bijvoorbeeld in een paar maanden een soort hbo-opleiding en kregen daar een diploma voor. Maar volgens de onderwijsinspectie zijn die diploma's niet geldig. Oekraïne krijgt van westerse landen 220 miljoen euro om landmijnen op te ruimen. Volgens president Zelensky ligt ongeveer een derde van het land bezaaid met die onontplofte mijnen. Onder meer Nederland, de VS en Japan leveren daarom nu speciale voertuigen en metaaldetectoren. Er wordt dag 4 in de Tour de Femme opnieuw een succes voor team SD Works. De Belgische Lotte Kopecky rijdt nog steeds in de gele trui. En de rit van Cahors naar Rodes lijkt op het lijf geschreven van haar ploeggenoot. Demi Vollering. Zij is een van de favorieten. Want het wordt een zware dag, toch verslaggever Tom Lagenberg? Ja, vandaag zal zeker geen massasprint worden. En er zullen ongetwijfeld verschillen gaan ontstaan in het klassement. Demi Vollering, ja, die staat een dikke minuut achter op haar ploeggenoot Kopecky. En dit zou zomaar eens een dag kunnen zijn waarin ze het gele trui binnen de ploeg gaan doorgeven.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 ZFM. nu ZFM luncht. Meer plezier, met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. should both be gone Welkom terug voor de tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. In het tweede uur begonnen met Champagne, How About Us. Gevolgd door Michael Jackson, One Day in Your Life. En we gaan door met de Nederlandstalige The Scene, Blauw. question. ZFM. outside. was Lionel Richie met hallo. De zomervakantie is een aantocht en dat betekent Loesoe. Zes weken lang elke dag wat te doen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Op www.plus.zandvoort.nl ontmoeten vindt u de informatie over deze Loesoe. Van 24 juli tot en met 3 september. Het zijn diverse locaties en die zijn te vinden op de website. De volgende is Without You, Harry Nielsen. No, I can't forget this evening or your faces.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 And now it's only fair. your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in 1946 en overleden in 2023... was een Engelse actrice en zangeres... die sinds einde jaren 1960 in Frankrijk woonde. In Nederland en Vlaanderen is zij vooral bekend geworden... van haar duet met toenmalige partner Serge Krimborg. Je t'aime, mon plus. Serge Kriemborg, een legendarische Franse dichter, regisseur, componist en zanger... wiens onnavolgbare levensstijl en carrière grote indruk heeft gemaakt op zowel publiek als collega-artiesten. Maar het grote publiek kent Kreenborg vooral van het gewaagde exotische Jean Monaplu uit 1969. Een duet met een snikkende Jane Birkin. En hier zijn Jane Birkin en Serge Greenborg met Je t'aime, Monaplu. The sound of the 60s. De ballads hoor je hier op Zie.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 Candlelight Concert Tribute van ABBA. 29 juli en het is op locatie in 69 Zuidstrand 3 in Zandvoort. En zoals ik al zei, 29 juli om 10 over half 10 begint het. En het is het strijkkwartet Lucerna. De tickets zijn beschikbaar op het Fever-platform voor 25 euro.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 The harbor key shines dimly on the shore. We can see the steepest spire once of winter. Altijd weer ZFM. Tracy Chapman Baby Can't I Hold You. Going back in time on the sounds of the nation. CFM. Flashback. back. Radiocollega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. In de categorie achterstallig onderhoud hier een hit uit het UK Top 40 van 60 jaar geleden die eigenlijk afgelopen dinsdag het licht had moeten zien. Jimmy Soul scoorde 2 top 40 hits en If You Wanna Be Happy was zijn masterpiece. Nummer 1 in de Billboard 100. Daarna hebben we qua hits nooit meer iets van hem gehoord. Maar hij heeft zijn voetafdruk in de top 40 gezet. Hier is Jimmy Soul met If You Wanna Be Happy. Dit waren de Time met Listen to the Man with a Golden Voice. De wereldberoemde Pride Amsterdam maakt ook dit jaar weer een uitstapje naar Beach for Amsterdam. Zandvoort is er trots op dat Pride at the Beach in 2023 is toegevoegd aan de officiële Pride Amsterdam Festival agenda. Van zondag 30 juli tot en met dinsdag 1 augustus wordt het recht om te zijn wie je bent. En te houden van je wie je wilt. Gevierd met een geweldig programma voor de LHBTI- en heterogemeenschap En dat alles met uitzicht op zee natuurlijk.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 Het is weer tijd voor de jarigen. Roger Taylor, een drummer van Queen, is geboren in 1949 en die wordt dus vandaag 74 jaar. Mick Jagger, zanger, muzikant van de Rolling Stones. En Mick is geboren in 1943 en die heeft dus vandaag een hele mooie leeftijd van 80 jaar. Sir Mitchell Philip Jagger is een Britse rockmuzikant, acteur, schrijver, componist en producer, maar is het bekend als zanger en mondharmonica-speler van de Rolling Stones. De Rolling Stones vaak kortweg aangeduid als The Stones, is een Britse rockband die actief is in, sinds de jaren 1962. De band speelt in de eerste plaats een combinatie van rock, rhythm en blues. Daarnaast vertolken ze ook andere stijlen als blues, country, hard rock, reggae, funk en punk. Hier zijn de Rolling Stones uit 1990 met Angie. is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week. We varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Behoed je voor het echte, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het hier tekeer. Het dondert en het bliksemt en het meters bier. Het wordt dus poppen of verzuipen de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. La, la. Laat de tijd zijn werk doet, leven gaat zoals het gaat maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de bal. Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. Het dondert en het bliksemt en het regen meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind Geniet met volle teugen, zulk een tijd komt nooit terug. Het dondert en het bliksemt en het regen, meters bier en vodka pompen of verzuipen, dat de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug.